uur. Gert met het NOS Journaal. Bij een aardbeving in Zuid-Korea zijn vanochtend vroeg zeker 20 mensen gewond geraakt. Er zijn vooral lichtgewonden. De beving trof de stad Pohang in het zuidoosten van Zuid-Korea. De stad ligt op ongeveer 180 kilometer van Pyeongchang, waar de Olympische Spelen bezig zijn. De beving werd onder meer gevoeld in de hoofdstad Seoul. De brandweer kreeg zo'n 1400 telefoontjes van verontruste inwoners. Volgens Koreaanse meteorologen was de beving een naschok van een zware aardbeving in november... Toen raakten 82 mensen gewond. Egypte heeft bij een grote operatie in de Sinaï naar eigen zeggen 16 extremisten gedood. Volgens het leger werden bij elkaar 66 doelen aangevallen, waaronder wapenopslagplaatsen, SUV's en motoren. De operatie begon vrijdag. Op het Schiereiland is een tak van de terreurgroep IS actief. Islamitische extremisten plegen sinds 2013 geregeld aanslagen in Egypte. De afgelopen jaren werden honderden militairen en agenten gedood bij aanslagen. In de Indonesische stad Yogyakarta heeft een man met een zwaard een aantal mensen aangevallen in een katholieke kerk. Er zijn vier gewonden, onder wie de priester. De aanvallen vernielden verder een beeld van Jezus door het hoofd eraf te slaan. Hij is door een agent neergeschoten naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk wat zijn motief was. Hij zou bij binnenkomst hebben gescholden op de kerkgangers. Indonesië, officieel een seculier land, kent de grootste moslimbevolking ter wereld. Maar er wonen ook christenen, hindoes en aanhangers van lokaal traditionele geloven. Het weer vanuit het westen breekt de zon steeds meer door. Er vallen ook nog een paar buien, sommige met winterse neerslag, vooral later vandaag. Er zat een vrij krachtige tot harde zuidwestenwind. Aan zee en op de Wadden is de wind stormachtig, met windstoten tot ruim 90 km per uur.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 Maar nu is het dus tijd voor jazz. Misschien is jazzmuziek ook wel leuk om naar afdaling bij het skiën te kijken... of andere wintersportdingen. Het geluid kan af, want de buiten is binnen, zou ik bijna zeggen. Als we kijken naar de muziek die ik vandaag op de rol heb staan... dan zit er van alles tussen. Ik probeer altijd in dit programma mainstream jazz te draaien overwegend... en af en toe wat nieuws. Uh, eh, eerst uur komen zeker voorbij Bill Charlap, Herman Schonewald... Illinois Jacket, Frank, Frank Morgan, John Sherman, Mark Juliana... Susanne McCorkle, de Bates Brothers, Melanie de Bastio. Nou, dat belooft veel. Eh, als je me vraagt, wat was het eerste nummer? Ja, daar heb ik me mee vergist. Ik weet het niet meer. Ik heb het erbij gezet en ik heb er niet achter gezet wie het zingt. Het is een foutje van me. Als je het weet, eh, zet het op de mail of eh, bel me op. Dan weet ik het weer. Sunday Morning, bekend nummer, maar de uitvoering hiervan... Ik blijf ingebreken, dat spijt me heel erg. Ik blijf niet ingebreken als ik het volgende nummer aankondig. Want dat is van een Amerikaanse pianist met zijn trio... Bill Charlap trio. hij speelt daarop samen met, ik moet even kijken wie daar op dat deze meedoen. een cd'tje van hem, Uptown, Downtown. En dat doet hij samen met zijn bassist Peter Washington en drummer Kenny Washington. Een aardige cd, pianist. En eh, ja, ik zou zeggen luister en geniet van de cd Uptown, Downtown, Bill Charlotte Trio... cd van Bill Charlap. En eh, ja, zeker de moeite waard. Het cd uit 2017. Eh, laatst las ik in de krant dat uh, een, een, zeg maar een muziek was uitgebracht van Herman Schonerwald. Een bekende saxofonist en vooral klarinetist. En dat de winner, ik heb hem nog niet in mijn bezit, dus ik kan er helaas niks van draaien. Maar toen ben ik toch even gaan kijken wat ik wel van Herman Schonewald nog in mijn collectie had. Ik kwam ook nog een, een cd'tje tegen, Jazz Behind the Dikes. En daar een wat, rust, een wat sneller nummer op dan van Bill Charlotte, Herman's Henky. misschien liggen dus de cd van Herman Schoonwald 19, ik dacht 64. Herman Schoonwald heeft ooit in 63 de, de Wessel Ilkenprijs gewonnen. Dus eh, ja, een hele bekende jongen. Leuk dat er weer eens opnieuw iets uitgebracht is van hem. Eh, als we dan toch een beetje in de wat oudere tijd zitten... dan kom ik toch bij Illinois Jacket uit. En een, eh, een LP die hij maakte in 1962, The Message... Dat is een eh, bekende LP van hem. En daar speelt hij samen op. Ik zal eens even kijken wie er meedoet. Met Kenny Burrell natuurlijk eh, op, op, gitaar. Ralph Smith or, orgel. Ben Tucker bas. Ray Lucas drums. En Willy Rodriguez percussion. Ik heb gekozen voor een stukje van het nummer Bonita. Eh, Zonder hond. Altijd wat lekkere rustige muziek. waren best wel een paar uh, eh, instrumentaaltjes achter elkaar. Dus ik zou zeggen de hoogste tijd voor een uh, vocale En dan kom ik bij de Nederlandse Susha Citroen uit. en eh, van haar cd... even kijken hoe die heet. De cd is... Songforma. En, en, daarvan het nummer. even kijken welke ik klaar heb gezet. Susha Citroen. Samba with the Blues. Op deze fraaie begin van de zondag. should have learned, my friend. You've played at love and just found out you're lonely in the end. You left me long ago, and then you said you must be free. Now you've come back and want my sympathy. You think that I'll forgive you for the years apart. You'll simply smile and I'll forget the way you broke my heart. You're sure I can't resist you, so why should I say no? It might be fun to samba with the guy to move along. But while we step together, I'll sing a different song. For when you turn the charm on, I'll be laughing my sleeve. I have no love to give you. This is so. But this one you could lose We'll dance a special samba It's the samba with the blues dance a special summer. Nothing lasts forever. It's the summer with the blues. Sosja, Citroen was dat. En eh, ja, toen ik hier naartoe reed vanochtend... toen zag ik de narcissen alweer bloeien. Langs de Zandvoortseweg, de Zandvoortselaan... Uh, stond het echt al, was het helemaal geel al. Dus dat is een mooi begin. You must believe in spring. En eh, dat is een nummer, bekend nummer. En eh, ik heb gekozen voor de uitvoering van een saxofonist Frank Morgan. Dat heeft er ook mee te maken. Ik, lees toch ook graag thrillers. En in de boeken van eh, de speurneus Harry Bos... wordt regelmatig gerefereerd aan de muziek van Frank Morgan. Toen dacht ik, ik moet toch eens een keer gaan luisteren. Heb ik gedaan en wat uitgezocht. Frank Morgan, You Must Believe in Spring. Dus even kijken waar die staat. Hier heb ik hem, You Must... Ja. must believe in spring. Ja, dat geloof je ook wel als je de narcissen weer zit bloeien. De krokussen die uitkomen. De sneeuwklokjes die er al staan. Prachtig toch. Frank Morgan, een, ook een, jongen met wel een verleden. Heeft verschillende periodes in zijn leven gekend natuurlijk. Van ups en downs. En eh, ja, volgens mij was het een jongen die al op zeer jeugdige leeftijd... met heroïne in aanraking kwam. En om daar aan te komen ook wel het nodige gepikt en gestolen heeft... kwam uiteindelijk terecht in de San Quentin State Prison... En eh, heeft daar een, een eh, ensemble gevormd met een hele andere bekende saxofoonspeler, namelijk Art Pepper. Die zijn elkaar tegengekomen in diezelfde gevangenis. Eigenlijk eh, vanaf 85 is Frank Morgan weer teruggekomen. Mooie muziek. Hij heeft ook nog een, een, een LP gemaakt met George Cables. Double Image, daar ook nog een stukje van. Een kort nummertje, Love Dance. Frank Morgan en George Cables. mooie muziek van eh, eh, Frank Morgan en George Cables. Tijd voor iets eh, vocaals. En dan denk ik aan de Noorse jazzzangeres Karin Grog. onlangs is van haar een grote verzamelbox uitgekomen... die een, ja, een mooi beeld geeft van alles wat ze in haar leven gedaan heeft. Volgens mij is ze ergens ver in de tachtig, dacht ik al. En ik heb gekozen voor een nummer wat ze samen met John Sermon doet... van een cd uit 1999, Blues and, volgens mij is het Blues and the Seven Seas, het nummer Nightingale. As I saw you close the door As I watched you walking away Then a light went on in my life, my friend, and the darkness moved in on my day. I'm not sure of the where or the when, but I know it'll happen again. Just as time is the healer of sorrow. So love can depart, leaving pain. When the sun shone high above, I was loved and so much in love. Now the winter winds, they have blown us apart, and I feel there is ice in my heart. I turn back the clock to the hour when the sound of your voice had the power that would set my heart a leaping and has left my soul a weeping. tell me to smile and be glad. I am free to be prudent or mad. As the ebb of life follows the flowing of time, in the mist of the future I know. Know the meaning my life has become a wasteland, and my hopes just a ribbon of sand. Karin Krog En die speelt samen met John Sermon. En die heeft onlangs een eh, mooie cd uitgebracht in januari. Eh, Invisible Traits. En John Sermon is een Brit. Een unieke blazer die eh, evenzeer thuis is op de basklarinet... als op de sopraan en baritonsaxofoon. En samen met Braziliaanse pianist Nelson Ayres... en Amerikaan Rob Waring op vibrafoon en marimba... heeft hij in de zomer van 2017 Oslo een heel mooi album opgenomen met twaalf prachtige composities van zijn hand. En het, het eerste nummer van, dat, eh, van die CD zal ik gaan draaien. At First Sight. Eh, ja, er zitten mooie improvisaties in. John Sermon, CD 2018. klank voor de zondagochtend. Dus een cd vol deze muziek van John Sherman. En tijd voor iets vocaals zou ik bijna zeggen. Susanna McCorkle, een, een dame, een jazzzangeres uit Amerika. Is volgens mij niet oud geworden. Eh, volgens mij is ze overleden. Nee, volgens mij is ze toch uit een, eh, van een balkon of uit een raam gesprongen. Ook op 55-jarige leeftijd. Maar ze was wel ziek. Ze had kanker. Heeft eh, mooie albums gemaakt, mooie nummers. En een van die albums is het No More Blues. En daarvan het nummer Sometimes I'm Happy. Sometimes I'm happy, sometimes I'm blue. My disposition depends on you. I never mind the rain from the skies if I can find the sun in your eyes. Sometimes I hate you, sometimes I love you, but when I hate you, it's cause I love you. That's how I am. So what can I do? I'm happy when I'm with you. Dear, sometimes I'm happy. Sometimes I feel so blue, I don't know what to do. Oh, my disposition depends so much on you. I uh, never mind when raindrops fall from skies above me. Long as there's sun shining in your eyes, shining ever brightly to tell me that you love me. Oh, sometimes I hate you love you so. I know I never let you go, but whenever I hate you, it's cause I love you. Darling, that's the way that I found I am. There's nothing I can do, even try to take it on the lamb. baby. happy only when I'm with you. Had to come back to you. If you should ever leave me, darling, I'd be so blue. I'm only happy, dear, when I'm with you. I'm only happy, dear, when I'm with you. Susanna McCorkle. Uh, eh, tijd voor iets Nederlands. De Bates Brothers. Marius, Alexander en Peter Bates. Die vormen met elkaar de Bates Brothers. Die hebben, dacht ik, in, uh, uit een cd gemaakt. Brother Wise. Een Nederlandse jazz van hoog niveau. Eh, daar spelen ook een aantal andere bekende muzikanten op mee. Eh, onder andere bariton saxofonist Jan Menu. Eh, Angelo Verploegen trompet. Rolf Delfo alt saxofoon. Joost Patino Kaag drums. En Wim Kegel onder andere ook drums. Nou, kortom, daar spelen heel veel mensen op mee. ja, ik zou zeggen van... luister en geniet. De Bates Brothers, een nummertje Staying Alive. Dan tot slot eh, voor het eerste uur, eh, het zit er alweer bijna op... Eh, van een cd Lilies, 2017 van de Belgische jazzzangeres Melanie de Basio. ik heb gekozen voor het nummer Afro Blue. Een verhaal over een mooi meisje en een mooie jongen... die beide op het nachtlicht dansen. in dat nummer hypnotiseert en betovert ze. met zeker weer prachtige vocale uithalen verhaal. Afro Blue, Melanie. our land, my soul is from Ireland. Stroke on the drum, shades of delight. Go, you, rich as the night. Afro, Afro blue. Beautiful girl, dancing for joy, delicate word, shade of delight. Coco, you, rich as the night, afro, afro. This least one and step away to some secluded place. Shades of delight. light. Oh, go you. Betrays the night. Afro. het eerste uur van CFM Jazz. Dit nummertje is van Melanie de Biascio. En eh, we gaan direct naar de klok van 11 uur rustig verder met het draaien van mooie muziek.